den arbeider bevrijden. Verlossing uit de slavernij, van socialisten, luiterijen. Het rode van de volgen wij, het spel den arbeider bevrijden. Verlossing uit zij, alwetend was hij aan het drogen volk vergeven. Dat is het doel waarnaar wij de wapenen der barbaren. Met kruiden op degen kampen wij, het zwaard der vrijheid haren. Brengt slechts de zegen aan en zij, niet met de wapenen der barbaren. Met kruiden op degen kampen wij, het zwaard der vrijheid leven zij. De vrede Heer, dat wij van bloei, dat vreugd en overvloei door gloed. Het werkers uit, het werkers leven, dat is de doel waar naar wij streven. Cabral, Ali.